Dit is een besluit dat eigenlijk al werd verwacht, want het vorige kabinet zei voortdurend al dat het onderwijs de allerhoogste prioriteit heeft omdat de leerachterstanden nu eenmaal te groot worden. En ook vanwege de sociale gevolgen voor leerlingen en studenten. Er is ook redelijk goed nieuws voor winkeliers. Shoppen op afspraak mag straks weer. En ook gaan sportscholen weer open. Kroegen, restaurants, poppodia en bioscopen hebben nog pech. Het kabinet durft het door alle besmettingen nog niet aan... om de horeca- en cultuursector weer open te gooien. Het is allemaal nog onder voorbouw. Morgenavond om 7 uur horen we de details. Dan geven premier Rutte en de nieuwe minister Kuipers een persconferentie. De man uit Duitsland die Tamar van 14 uit Marken doodreed is onvindbaar. Het meisje vertrok anderhalf jaar geleden boos van huis en haar lichaam werd de dag daarop gevonden. De man die haar aanreed is nu spoorloos. Een boete van 1500 euro is niet betaald en het is ook niet bekend waar de man nu woont. Wu Wen en Xingya in Ouwehands Dierenpark raken hun kind kwijt. Fang Xing zou eigenlijk nog twee jaar in Renen blijven. Maar in het wild verlaten reuzenpanda's hun moeder ook rond hun tweede. Van Xing blijft nog wel even bamboe kouwen in de dierentuin. In de herfst wordt ze weggehaald. En de koning zie je voorlopig niet meer rondrijden in de gouden koets. Er is al jaren discussie over dat ding, omdat er op de zijkant een afbeelding staat van zwarte onderdanen van het Koningshuis. Veel mensen vinden dat racistisch en dus zegt koning Willem-Alexander nu, we gaan het ding niet meer gebruiken. Zolang er mensen in Nederland leven die dagelijks de pijn van discriminatie voelen, werpt het verleden nog zijn schaduw over onze tijd en is het nog niet voorbij. De Gouden Koets was tot 2015 te zien, onder meer tijdens Prinsjesdag. Hij is sindsdien niet meer gebruikt omdat hij werd gerestaureerd. Het weer op veel plekken hardnekkig grijs. Vanmiddag klaarde het op een paar plekken op. vooral in het noorden krijg je nog wat zon. Daar kan het 8 graden worden. In de mist blijft het een graad of 4. Komende nacht en morgen opnieuw mistig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad door een ongeluk 20 minuten vertraging in 6 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. A19 Amstelveen 5 kilometer file tussen Gaasperdam en Amstelveen. Het zijn omrijders omdat op de A10 ring Zuid richting Den Haag een flinke file staat door afgevallen lading betonblokken bij de Nieuwe Meer. Twee rijstroken dicht, 40 minuten vertraging. Vanaf Afrit Watergaasmeer kom je al in de file.